Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het aantal doden bij Palestijnse protesten aan de grens tussen Gaza en Israël is gestegen tot 37. Volgens de Palestijnen zijn er 900 gewonden. De demonstranten staken bij het hek aan de grens autobanden in brand. Het Israëlische leger schiet op de betogers en vuurt traangasgranaten af. Ook op de westelijke Jordaanoever en in Oost-Jeruzalem is het onrustig. Vandaag viert Israël het 70-jarig bestaan van de Joodse staat. Verder is er vandaag ook officieel de omstreden verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Nederlandse universiteiten en hogescholen willen minder studenten uit het buitenland. Ze willen daarom het aantal plaatsen voor buitenlanders kunnen beperken. universiteiten en hogescholen hebben minister van Engelshoven van Onderwijs gevraagd dat mogelijk te maken. In de afgelopen tien jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland flink toegenomen. Dat komt doordat steeds meer opleidingen in het Engels worden gegeven. Veel studenten zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs daardoor achteruit gaat. Tegen een vrachtwagenchauffeur is een taakstraf geëist van 240 uur... omdat hij in 2016 twee wielen verloor bij het rijden op de A2 bij Den Bosch. Een van die wielen rolde van de snelweg en raakte op een weg daaronder... de auto van een automobiliste. Ze kwam daarbij om het leven. Volgens het OM is de man niet zorgvuldig genoeg geweest. Na het ongeluk bleken veel moeren van de andere wielen niet goed vast te zitten. Ambtenaren van de Rijksoverheid gaan vanaf volgende week actie voeren. Bij onder meer de douane, de Belastingdienst en de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden werkonderbrekingen gehouden, meldt de FNV. Later worden er ook stiptheidsacties gevoerd in gevangenissen. Volgens de vakbonden wil minister Ollongren niet tegemoetkomen aan de looneis van 3,5 procent. De FNV spreekt van minachting voor het eigen personeel. Het weer, tot besluit, het is zonnig en de temperatuur loopt op naar 23 tot 27 graden. Morgen begint de dag zonnig, maar later is het bewolkt, het blijft wel droog en het wordt dan een graad of 25.